Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Een deel van de vulkaan op La Palma is ingestort. gebeurde vorige week ook al, maar nu is er meer lava en het stroomt ook sneller uit de krater. De Spaanse regering heeft 200 miljoen euro uitgetrokken voor hulp aan het eiland. En dat is hard nodig, weet correspondent Rob Zoutberg. Dit eiland moet het voornamelijk hebben van landbouw, niet zozeer van toerisme. 50% van de economie hangt af van de export van bananen. 20 miljoen kilo per jaar. Het is met name die sector die op dit moment hulp van de regering vraagt. Daarnaast moet met het geld van de regering het eiland weer worden opgebouwd. Door de vulkaanuitbarsting zijn al 900 gebouwen verwoest en duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer willen uitleg van demissionair minister van Financiën Hoekstra. Hij zou voordat hij in het kabinet kwam nog geld hebben gestoken in een safaribedrijfje op de Maagdeneilanden. Dat soort constructies zijn er vaak om minder belasting te betalen, vertelt verslaggever Wilco Boom. Nou, strikt genomen lijkt er eh, eigenlijk niks mis mee te zijn. Maar ja, juist Hoekstra is als minister van Financiën belast met het bestrijden van belastingontduiking en belastingontwijking en tegen die achtergrond is het natuurlijk wel bijzonder dat hij zelf investeerde in een brievenbusfirma op de Maagdeneilanden. Het is een onthulling uit de Pandora Papers. Uit blijkt dat honderden wereldleiders en politici probeerden minder belasting te betalen. Een aardbeving in Zeerijp in Groningen. Rond vijf uur hoorden mensen een knal en begonnen te rommelen. Bij de regionale radiozender Radio Noord is dat al bijna geen nieuws meer. Op het moment dat eh, diverse mensen ons melden dat er eh, een, een aardbeving is, dan denk je, oh jee, nou, daar hebben we er weer een. Er was er weer eentje. Bij het went haast. Ja, dat, is, zo verschrikkelijk. eigenlijk, ja. Ja. De beving bij Zeerijp aan een kracht van 2,5. Door gasboring in het noorden is het vaak raak. Er zijn afgelopen jaar twee keer zoveel reclamevliegtuigjes opgestegen, schrijft de Telegraaf. Je weet wel, die dingen met zo'n sleep erachter, met een tekst. De krant van Wakker Nederland sprak met een eigenaar van een bedrijf dat met die vliegtuigjes vliegt. En die zegt dat piloten regelmatig gniffelend achter de stuurknuppel zitten. Bijvoorbeeld tijdens de algemene beschouwingen, toen er boven Den Haag een vliegtuigje vloog met de tekst Ga ze regeren kleuters. Het weer. Veel plekken droog vandaag. Af en toe zon ook. Alleen langs de kust vallen wat buien. Mogelijk met onweer. En het wordt 16 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag...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 over zijn aandelen in een brievenbusfirma. Hij had belangen in een firma op de Maagdeneilanden. Het percentage mensen dat vorig jaar een griepprik is gaan halen... is ongeveer gelijk gebleven aan 2019, blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel. Dat is opvallend omdat er meer mensen werden uitgenodigd voor het vaccin. Rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft Facebook een aantal maatregelen tegen de verspreiding van desinformatie te vroeg afgeschaft, beweert een voormalig manager van Facebook. En volgens haar droeg dat bij aan de bestorming van het kapitool. En het weer, op veel plaatsen droog, aan de kust kans op buien en het wordt een graad of 16.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 You can be so cruel, making me shiver. Feeling like a fool, see you on the west side. She's waiting there for you, now I got nothing. to three, it was all a dream, so you disappeared in the atmosphere.